De slagbomen willen niet open. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. 2009 ging de Keelbrug plotseling een stukje omhoog, waardoor een auto er tegenaan reed. De drie inzittenden raakten zwaar gewond. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie wil het gebruik van elektronisch toezicht volgend jaar verdubbelen. In het programma Eva Jinek op zondag kondigde hij aan dat de wetgeving voor elektronisch toezicht wordt verscherpt om te voorkomen dat slachtoffers van een misdrijf hun daders weer tegen het lijf lopen. Nu wordt zo'n 180 keer per jaar elektronisch toezicht opgelegd. De blunder van de Duitse boekhouders van de genationaliseerde Hypo Real Estate Bank kan niet zonder gevolgen blijven, zegt de financiële specialist van de CDU-fractie in de Duitse Bondsdag. Twee jaar lang stond er ruim 55 miljard euro te veel op de balans aan risicovolle investeringen. Door de ontdekking van de blunder bleek de Duitse staatsschuld 55 miljard minder te zijn dan was aangenomen. Volgens het CDU-man moeten er koppen rollen bij de top van de genationaliseerde bank. De politie van Haarlem is dringend op zoek naar een man van 49. Die kwam gistermiddag niet thuis nadat hij was vertrokken van boodschap. Volgens de politie is er haast bij omdat de man diabetes is en snel insuline nodig heeft. Daarom werden speurhonden en een helikopter ingezet en stuurde de politie sms'jes naar mensen uit de buurt. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Waarschijnlijk is de man uit Haarlem verward geraakt doordat hij zijn medicijnen niet heeft ingenomen. De Duitse Formule 1-coureur Sebastian Vettel heeft de grote prijs van India gewonnen. Het was voor het eerst in de geschiedenis dat er in India een Grand Prix werd gehouden. Vettel, die al zeker was van de wereldtitel, eindigde voor de Brit Jensen Button en de Spanjaard Fernando Alonso. Het weer. Overwegend bewolkt en in de noordelijke helft wat regen. In het zuiden ook wat zon. Tot maximaal 17 graden.